Door een computerstoring in het redactiesysteem verdween afgelopen avond alle kopij voor de regio Katerne. Redacteur hebben zo goed en zo kwaad als het kon artikelen opnieuw geschreven... en daarna zijn in allerijl noodkranten gedrukt. De storing treft de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, het Brabants Dagblad... het Eindhovens Dagblad, BN De Stem, PZC, de Limburger en het Limburgs Dagblad. Die kranten hebben een totale oplage van ruim 1 miljoen. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar tegen 98 militairen aangifte gedaan... wegens het gebruik van of handel in drugs en in 2007 tegen 125 militairen, blijkt uit cijfers van justitie. De betrokken militairen zijn op staande voet ontslagen. Defensie voert een zero-tolerance beleid als het gaat om het gebruik van drugs. Gisteren gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkte bij Defensie. Om drugsgebruik op te sporen hebben commandanten de bevoegdheid om bij verdachte militairen een urinetest af te nemen. Defensie denkt erover om in de toekomst al het personeel steekproefgewijs op drugsgebruik te controleren. Alleenstaande vrouwen kunnen vanaf volgend jaar hun eicellen laten invriezen bij het AMC in Amsterdam. Die kunnen ze gebruiken als ze op latere leeftijd nog een kind willen. Dat meldt het ziekenhuis in het weekblad Vrij Nederland. Het is voor het eerst dat in Nederland eicellen om niet-medische redenen bewaard blijven. De mogelijkheid tot invriezen is er voor vrouwen tot ongeveer 40 jaar. Het later bevrucht terugplaatsen kan tot 50 jaar.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 van ZFM. Your body shakes. Another kiss is what it takes. chasing thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan.